Van je benken, banken, bonken, al die jongen die lagen te janken. Van je doe die doe doe. Van je benken, banken, bonken, pa die lag maar maar te knokken in de Lissimo. Het was een ware veldslag, het bloed stroomde lustig in het rond. De benen en de velletjes die en al aan het plafond. Gisteravond van papa eens lekker afgeleid thuis. Hij schopte tegen de kasten, de borden vlogen door het hele huis. De glaasjes en de kumkus, die kwamen ook nog aan de beurt. Het was een herrie als een oordeel, het was ongeheurd. Waaien, benken, banken, bonken, al die jongen lagen de janken, waaien, doe die doe doe. Waaien, benken, banken, het bloed stroomde lustig in grond. De benen en de velkens die hingen al aan het plafond. Mama wiet de koekenpan en sloeg op papa in zijn nek. Papa zakte dus de knieën en toen wie die van de pijn stikken gek. Toen vlug er hem water gevat en die over zijn kop gegooid. Is hij toen weer opgestaan en begon het spel van af van. Van je drinken, banken wonken, al die jong die lagen te janken, van je doe die doe doe. Van je winken, wanken, pa die lacht maar na de knoppen in de risimo. Het was een ware veldslag, het bloed stroomde lustig in het rond. De benen en de dus die hingen al aan De buurman van boven had zijn eigen mee bemoeid. Die ligt nou nog bij te komen bij de broeders, hij werd bijna uitgeroeid. Toen kwamen zes politiegenten en die wieten papa's vast. Ze schonden voor zijn menageklep en douwden hem in de kast. Aan je denken, banken, al die jong, rustig in het rond. De benen en de velkens dus die hingen al aan het Met het bloed nog in zijn snor, riep papa vanuit de noord, leven de vrijheid.